Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Oekraïense troepen vechten nog steeds in Bakhmut, zegt een woordvoerder van het leger tegen CNN. Het Russische leger is al dagen bezig met een offensief om de stad te veroveren. In verschillende media werd de afgelopen dagen gespeculeerd over de terugtrekking van het Oekraïense leger. Een Amerikaanse oorlogsdenktank zei dat het opblazen van twee belangrijke bruggen erop zou wijzen. Maar de woordvoerder zegt dat troepen elkaar afwisselen in de gevechten, maar van een terugtrekking is volgens hem geen sprake. In het onderzoek naar de dode baby die gisteren in de lek bij Lekkerkerk werd gevonden... heeft de politie nog nauwelijks aanknopingspunten. Het meisje werd gistermiddag gevonden drijvend in een tas in een zijarm van de lek. De politie probeert te achterhalen waar ze vandaan komt en wie de ouders zijn. De vraag is ook of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Er wordt rekening mee gehouden dat de baby op een andere plaats in het water is gelegd... en met de stroming naar Lekkerkerk is gedreven. Schaatsen op de WK-afstanden in Heerenveen is Marijke Groenewald wereldkampioen geworden op de massastart. Ze reed lange tijd solo op kop met de concurrentie op ruim een halve baan achterstand. Ivanie Blondin sprintte naar het zilver, Irene Schouten pakte brons. Eerder veroverde Jutta Leerdam voor de tweede keer de wereldtitel op de 1000 meter. Ze was Antoinette Rijpma de Jong en Miho Taragi te snel af. Leerdam was in 2020 ook de snelste van de wereld op de kilometer. En Femke Bol heeft op de EK Indoor Atletiek in Istanbul haar titel op de 400 meter geprolongeerd. Een 23-jarige atlete finishte in de finale voor Lieke Klaver... die daarmee zorgde voor een Nederlandse dubbelslag op de 400 meter. Het zijn de eerste medailles voor de Nederlandse atletiekploeg in Istanbul. Het weer bewolkt en wat lichte regen of motregen. Minima vannacht rond 2 graden. Morgenochtend in het noordoosten kans op wat natte sneeuw. Verder verspreid over het land soms winterse buien. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why? ZFM. to be strong. You gotta be strong like Donkey Kong. You gotta make sure that you will rock. You gotta make sure you never stop give up, I wanna do it all the way.